Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op een vliegtuigonderdeel springen om te zorgen dat het een beetje past. Dat klinkt niet per se als veilig precisiewerk. Toch zegt een medewerker van Boeing dat dit is hoe soms de Amerikaanse vliegtuigen in elkaar worden gezet. Volgens hem gaat er van alles mis in de fabrieken. Afgelopen weekend viel er tijdens een vlucht nog een paneel van een motor naar beneden. Eerder raakte een andere Boeing een deel van de cabine kwijt. De Amerikaanse inspectie is er klaar mee en komt met een onderzoek. In de Amerikaanse staat Arizona worden bijna alle abortussen verboden. De hoogste rechtbank daar heeft een wet uit 1864 hersteld... Daarin staat dat abortussen alleen mogen als daarmee het leven van de vrouw kan worden gered. Deze arts van een abortuskliniek in Arizona krijgt veel vragen van mensen die ongerust zijn. Today I'm having patients calling in asking if our doors are still open, asking if they can still access the healthcare that we we guaranteed that we would provide for them. Arizona is de vijftiende staat waar de abortuswetten strenger zijn geworden. Het dorpje Olst Overijssel is het middelpunt van de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. Militairen bouwen daar een grote brug over de rivier de IJssel. Juist nu is dat belangrijk om te testen, ziet onze verslaggever daar Litwin Gevers. Met deze oefening, dit is daar dus een onderdeel van, willen ze aan Rusland laten zien dat de NAVO goed voor is bereid op een eventuele aanval vanuit Rusland op NAVO-grondgebied. De brug moet over een paar uur klaar zijn. Dan rijden er allerlei tanks en andere wagens overheen richting de volgende oefening in Duitsland, Polen en Litouwen. Rijen voor al het lekkers bij de bakker. Mensen die nog snel even een kappertje pakken en tassen vol met eten. Het is goed druk bij de plekken waar moslims hun feestboodschappen halen. Het is namelijk Eid al-Fitr, het grote feest aan het einde van de ramadan. In Utrecht waren mensen gisteravond druk met de voorbereidingen. Mensen eh, komen eh, boodschappen door voor iftar, voor eten. De echte naam is eigenlijk van de feest, dus Eid al-Fitr. Maar suikerfeest, ik snap het wel, want veel mensen eten suiker de eerste <laughs> dag. ik ga allemaal toetjes kopen, ik ga taart halen en ik ga het gewoon vieren met eh, familie en vrienden. Ook in steeds meer supermarkten en andere winkels zie je wat van Eat Al Fitter.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 Laten we er maar heel snel mee gaan beginnen. Venus must have heard my plea. She is in someone along for me. Annie Shaw was dat. Ik kan me herinneren, het altijd op de blote voeten liep, dat meisje. <laughs> Ja, echt waar.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 Ja, Bobby V leent zomaar zijn meisje uit, zeg. Niet te geloven. take good care of my baby. Moet je wel beloven dat je goed voor de zorg natuurlijk. Take good care of my You're My Queen for Tonight. Helen Shapiro. Just being here with you tonight. I'm a queen on a throne. And every time I hold you tight, our palace is my home. Am é koninginnetje voor vannacht alleen maar. Hè? Dat, eh, dat kan natuurlijk niet eh, veel meer betekenen. Dit zijn Pizza en Golden. You can give me so much love, it seems untrue. Listen to the bird who sings it to the tree. And then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. sun comes shining through. Everyone I know is sure it shines for you. Even in my dreams, I look into your eyes. Suddenly it seems I've found a paradise. Everywhere I go, the sun comes shining through. It means so much to be a part of a heart of a wonderful one. dreams I look into your eyes Suddenly it seems I found a paradise Everywhere I go the sun comes shining through Nobody I know could love me more than you You can give me so much love it seems untrue listen to the bird who sings it to the tree. And then when you've heard him, see if you agree. Nobody I know could love you more than me. Nobody I know could love you more than me. Pizza en Gordon. Ook bekend van True Love Ways en eh, Lady Godiva geloof Nou, in ieder geval uh, meerdere liedjes so wild and so full of living when Jasmine stays. de casuals. Uh, Jasmine. Kunt u een klein beetje, een klein beetje fluiten, luisteraars? Gewoon fluiten, zo'n... Kunt, kunt, u dat? Denkt u dat dat gaat lukken? Dan kunt u meedoen zo direct met... Eh, eh, hoe heet die man ook weer? ja, iets met... met nou, in ieder geval... hij, hij fluit prachtig. Luister maar. heb het over eh, Whistling Jack Smith. Oftewel fluitende Jack Smith. Sommigen zeggen misschien van ja, ik vind er geen fluit aan. zeggen weer ja, fluitje van de zendduif. Ah, ik vind het ja, heel gezellig nummer. We gaan naar die American Breathe. Bend me. Shake me. Any way you want me. The American Breed, Bend Me, Shake Me Any Way You Want Me, luisteraars. Jawel. Achtung, jetzt wir singen zusammen die Geschichte über dem Schweinkopf, Hund und lieben Red After the turn of the century, in the clear blue skies over Germany, came a roar and a thunder man has never heard, like the screaming sound of a big war bird man Zo dadelijk luisteraars weer een stukje cabaret. Daar gaan we van genieten. Zo rond de klok van eh, half tien. Must we say goodbye? Jay and the Americans. Each time we part. Met het mooie Caramia. Americans, Carmina Mine. Wat een strot op de man, hè. Wat een strot. Niet te geloven. Sugar. Honey, honey. Ja, dat waren die Archies met Sugar, Sugar. Nou, een, eh, een eh, suikerzoete ochtend, luisteraars, bij Duifzaag de week door. En ik heb het u beloofd, zo rond de klok van half tien... dan gaan we weer genieten van cabaret. Nou, eh, ik kijk op mijn klokje en het is bijna half tien. We hebben nog zo'n 26 seconden te gaan. Dan is het exact half tien. En wat gaan we doen? We gaan genieten van niemand minder dan Paul van Vliet... Ja, vrienden, je lacht je te hè? Maar er zijn zulke vreemde dingen gaande met het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen naar het westen die trekken van de stad naar de oude boeren, bouwvallen, vice versa. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja, boerenbusiness, dat is vandaag de dag en business. There is no business like business. En eh, vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuis. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En wij plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. ja. Want dat zijn leuke dingen voor de mens. We hebben mijn vrouw en ik dat zo gaar geslagen, dat verlangen naar het landleven. En we hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. We waren nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen nog stadse mensen voor een 35 gulden een dag het eenvoudig boerenland leven en de leven onder En dan lag je te barsten. <laughs> Verdomd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende op gevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. wij sluipen de bovenal binnen. Rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. en voor de laatkomers doen we dat om half elf nog weer een keer. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze dan bij ons zijn, willen ze ook altijd graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Hein? Leggen die zo acht, negen stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. <laughs> ah, nee. <laughs> En dat die kip daar mooi op zitten blijft, geven wij die kip Valium dan wel Librium <laughs> 10. en dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen ze ook altijd graag eenvoudig boerenmestlucht eruit. En daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwik-fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwik strontspray. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En hebben we de vooraanstaande kunstenaars hebben we laten vervaren. Plastic boerenkool, plastic slaakrop, plastic suikerbiet. En die hele mikmak die zetten wij in, in, de, in de open lucht als waren het een moestuin. En dan krijgen we iedere week van de landbouwgeschoten Wageningen een partij bladluizen toegezonden. en die bladluizen die zetten wij in het glit op de krop en de kool. En dan spedden wij daar wat overheen met wormen en modder en zo wat. En dat alles bij elkaar, dat ziet er verrekte macrobiotisch uit. <laughs> je lacht je toch te barstje. En dat zijn leuke dingen voor de mens. Ja. En sinds kort hebben we dan ook een oud vrouwtje in dienst genomen. dat oude vrouwtje, dat is ook prachtig. Dat zetten we dan op een balk met een knot en met breipen. en dan vragen de mensen... Boer, wat moet dat oude vrouwtje dat toch op die balk met die knotwollen en die breipen? Dan zeggen we, oh, dames en heren, dat oude vrouwtje dat zit daar te balken breien. <laughs> ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. <laughs> Ja. Maar ik moet ik nog vertellen dat wij sinds kort ook een boerenshop hebben ingericht. Een boertiek. En daar verkopen wij alles wat we normaal weg zouden flikkeren. Ja. Bijvoorbeeld een vermomd de varkenzak Verkopen wij als artistiek boerenhoekkast, oud hinderloop verroeste melkemmers als oud-Saxische tijdschriftenbak... en gedroogde koeienflats als souvenir pittoresk ook te gebruiken als placemat. En die zeilen als spekpannenkoeken de deur En dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dat nou is het mooist van alles de mensen wat op het gemak raken... en zich een beetje sanang gaan voelen. Sanang, zoals de boeren in Indonesië zegt. Boer Kroep <laughs> Ja, dat is een klein aardigheidje mijnerzijds. Ja. Ik vind zelf ook nogal geslaagd. Ja. Ja. <laughs> Boer Ja dat is leuk gevonden. Boer Kropo, ja. Ja, dat is leuk gevonden. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil, dames en heren. De mensen raken op het gemak en dan nemen ze mij vaak mee naar een donkere plek... en spreken mij toe op wat vertrouwelijk stiekem toon. En dan zeggen ze, boer, boer, zou misschien een bevruchting kunnen meemaken? Verdomd als die waar is. Ja. Maar dat zijn problemen, vrienden, want wij hebben al sinds jaren daar de kunstmatige inseminatie. Daar is geen zak aan. Ah, nee. Ah, nee. Eh, eh. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. hebben een zeer oude stier op de kop kunnen tikken. Otwello. Zeer oude stier Otwello. Ja, in vroeger dagen was Otwello berucht. Oh, breek me de bek niet los. Otwello was zo verrekte potent, die haalde zelfs de oude koeien naar de sloot. Ja, ja, ja ja, verdomd dat die waren. Ja, Oostwello, ja, dat waren, dat waren gouden dagen voor het beest. Maar nu is het beest bedaard en bejaard een rustige oude stier geworden. Een oude sukkel, laat maar zeggen, en die kan, die kan voor de bevruchting niet vaker in het geweer komen dan hoogstens maal in de veertien dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. We hebben daar het volgende op gewonnen. Als publiek zich heeft verzameld voor het gebeuren, laat maar zeggen dan. En dat moet plaatsvinden, dan halen wij een koe op. De Klasina 13. en wij halen Twello op. <laughs> ja. Wacht nou even. <laughs> het komt zo. <laughs> ja. Goed, en dan, leiden wij Klasina voor Otwello. En als Otwello zonder meer niet in het geweer te brengen is, dan nemen wij een veekoek, een versnapering voor Otwello en die leggen wij in de nek van de Klazida 13. Ja, en dan wil Otwello wel reizen. voor het koekhappen. <laughs> ja, je lacht je te barsten. <laughs> Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan vragen de mensen mij ook wel van boeren... hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret. Ja, want die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten. Dat zijn leuke dingen voor de mensen. Ja, Paul van Vliet. Hij is er helaas niet meer. Hij is alweer een tijdje onderweg naar, eh, ja, zeg maar, naar de hemel. Hè? Eh, althans, daar ga ik vanuit dat Paul van Vliet wel naar de hemel gaat. Ja. Maar drie steps away to heaven. helicopter. Now there three to heaven. are three, three steps to heaven. Just three listen to heaven. and you will plainly see. And as life travels on and things do go wrong, just follow steps, steps one, two, and three step one, you find the girl you love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. formula for heaven. Very simple hè? Dit zijn Paul en Pola. Nou, die, eh, die hebben het ook over Pola. 60, ik hou ervan. Stop, stop, stop, stop. Stop nou. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her neighbor, shimmering around the floor. Bells of be go ting a going through my head. she's falling just like the teardrops running from her head. Now she's dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop een razend populaire band uit de jaren 60, de Hollies, met Stap, Stap, Stap. Ja, de man die al eh, vier keer een harttransplantatie heeft ondergaan, die zanger. Ja, dan, die heb het erover, daar gaat mijn hart weer. There goes my heart again, there goes my heart again, there goes my heart again, there goes my heart again, so don't. down. Baby, can I take you for a long, long ride? Just wanna have you right by my side. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again there my heart again, so don't let me down. Baby, can I be your lover again? Well, let me squeeze you as tight as I can. goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. Baby, can I take it to the movie show? Well, let me kiss you before I go. Well, there goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. There goes my heart again. So don't let me down. There goes my heart again. There goes my heart again. Ja, good old Fats Domino na zijn eh, vierde harttransplantatie. <laughs> There goes my heart again. You're 16. Nou, dat is nog niet zo oud. Maar wel een heel gezellig vijfje ben je. Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream. Lips like strawberry wine. You're 16. You're beautiful and you're mine. you're 16. You're beautiful and you're mine. is Johnny Brunette. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful and you're mine. 16. You're beautiful and you're mine. You're 16. You're beautiful and you're mine. Oh, well, you're my baby. You're my pet. We fell in love on the night we met. You touched my hand. My heart went ooh when we kissed. We could not stop. You walked out of my dreams into my arms. Now you're my angel divine. You're 16. You're beautiful and you're mine. Well, you're 16. You're beautiful and you're mine. You're beautiful and you're mine. Dit is de band, luisteraars. De band. train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Dat is eh, de titel van het nummer. Back with my wife in Tennessee Heads. The night they drove old Dixie down. We gaan naar Blackberry Way. het verneem, luisteraars. Dit was uh, Duif Zaagt de Week Door. Ik ben er volgende week eh, dinsdagavond weer met eh, Tussen App en Vloed. Ik hoop dat u er allemaal weer naar me luistert. En ja, volgende week woensdag dan gaan we er weer gezellig tegenaan met Gouden Een hele fijne woensdag en tot volgende week.